Mark Visser met het NOS Journaal. De evacuaties uit Oost-Aleppo zijn weer hervat. Dat melden VN-medewerkers in de Syrische stad. Zo'n 350 mensen zouden het gebied inmiddels uit zijn, meldt de BBC. De evacuaties werden vrijdagochtend gestaakt naar beschietingen. Gisteravond zijn ook de leden van de Veiligheidsraad het eens geworden over een resolutie die VN-toezicht op de evacuatie van de burgers mogelijk moet maken. Vanmiddag om drie uur Nederlandse tijd wordt in de Veiligheidsraad over de resolutie gestemd. EU-landen en de Europese Commissie hebben veel te weinig gedaan om te voorkomen dat dieselauto's te veel schadelijke stoffen uitstoten. Er was zelfs sprake van wanbestuur, is de conclusie van het voorlopige rapport in opdracht van het Europees Parlement. De NOS heeft de conclusies al ingezien. Onderzoekers stellen dat de EU de auto-industrie keer op keer de handel boven het hoofd hield, uit vrees dat het de autobedrijven zou schaden. Tienduizenden 50-plussers die al decennia lang in de Wajong zitten... hoeven toch niet voor een herkeuring naar het UWV. Staatssecretaris Kleinsma heeft dat besloten, meldt Dagblad Trouw. Kleinsma wilde in 2013 nog herkeuringen voor alle Wajongers. Vorige maand liet ze al weten dat er voor sommigen toch een uitzondering komt. Dat blijkt dus de groep 50-plussers in de Wajong te zijn. De Amerikaanse actrice Zaza Gabor is overleden. Dat heeft haar man bekendgemaakt. De van oorsprong Hongaarse actrice zou zijn overleden na een hartaanval. Gabor behoorde decennia lang tot de jetset in Beverly Hills. Ze speelde in tientallen films en de soap As the World Turns. De laatste jaren was Gabor al te ziek om gasten te ontvangen. Zaza Gabor was 99 jaar. Het weer, het is droog en hier en daar kan een mist ontstaan. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. En vanmiddag wordt het dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 12 files en op deze weg heb je de meeste vertraging. En daar steekt de A6 met kop en schouders bovenuit. De A6 richting Amsterdam tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 10 kilometer door een ongeluk. De vertraging is drie kwartier. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arco en Hardingsveld-Giezendam 4 kilometer.